Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Joran van der Sloot zegt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Hij verscheen vandaag voor een Amerikaanse rechter in de staat Alabama... waar hij terecht staat voor afpersing van de moeder van Natalie Holloway. Hij zou haar hebben beloofd tegen betaling te zeggen... waar het lichaam van haar vermiste dochter lag. Van der Sloot werd door Peru tijdelijk uitgeleverd aan de VS. In Peru moet hij nog een deel van zijn 28 jaar cel uitzitten... voor de moord op Stephanie Flores. De politie heeft vanmiddag foto's online gezet van de daders die achter de explosies zitten in Arnhem. Afgelopen nacht werd die stad opgeschrikt door twee explosies. Eentje bij een Chinees restaurant en eentje bij een cafetaria. De zaken waren gisteren al per direct gesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden. En deze vrouw woont in de buurt en schrikt ervan. Ik vind het wel eh, niet normaal, want gisteren was er ook al iets. En er gebeurt altijd hier wel iets. Het is ook echt gevaarlijk voor iedereen hier. Want ja, je weet niet of ze het hier ook omheen gaan doen. Veel mensen denken ook gelijk aan de explosies die in Rotterdam en Amsterdam zijn geweest. En de burgemeester van Arnhem, die snapt dat. Ik begrijp dat heel goed, dat mensen die link maken en, eh, en het zoeken ook in die drugscriminaliteit. Eh, Ik sluit dat hier overigens niet uit, maar eh, ja, het onderzoek moet, moet uitwijzen wie hierachter zit en wat de motieven zijn. De marsen en de KitKat-repen liggen weer in de schappen bij Jumbo. De supermarktketen heeft met de makers, Mars en Nestlé, nieuwe afspraken gemaakt over de prijzen. Sinds begin dit jaar werden de bedrijven het niet eens met elkaar, met dus legerschappen tot gevolg. En in Amerika is een man na een verblijf van 100 dagen onder water weer naar boven gekomen. De wetenschapper wilde weten wat dat met zijn lichaam zou doen. En hij miste de zon het allermeest, vertelde hij al eerder. The sun has been a major factor in my life. I usually go to the gym at 5 and then I come back out and I watch the sun rise. Hij heeft er ook een wereldrecord record mee te pakken. Alle die 100 dagen onder water at de wetenschapper alleen maar magnetronmaaltijden. En om fit te blijven deed hij oefeningen zoals push-ups. Het weer nog een paar uur lekker warm en droog. En morgen zelfs een paar graden warmer dan op sommige plekken 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg te melden op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu, zie het. need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know I. what we do. I miss Susie, you miss me too. Miss me too. Miss, miss, miss me too. Just me and you is what we do. Is what we do. What, what, what, what we your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, now go. hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. ex the he dates for Cheska, partner ex yo. wrestler. heat days for Cheska, partner, ex wrestler.